Dit is Maat Schreurs met het NOS Journaal. Het 5 miljoen euro benadeeld door fraude. Dat zegt een advocaat van het Europees Parlement, dat de zaak onderzoekt. De partij zou medewerkers op het eigen kantoor hebben betaald met geld... dat was bedoeld voor fractiemedewerkers in Brussel. De Pen zelf zou het geld hebben besteed aan salarissen van een bodyguard en een assistent. Ze spreekt dat tegen. Volgens haar is de hele zaak bedacht door politieke tegenstanders om haar tegen te werken. Bouwbedrijf BAM gaat de schade aan koraal op Curaçao onderzoeken. Bij de zuidkust van het eiland is een groot stuk koraal omgeploegd. Mogelijk door BAM. Het bedrijf bouwt er een pier voor grote cruiseschepen. Mensen van een duikschool ontdekten de schade. In een gebied van bijna 4 hectare levend koraal zijn twee lange geulen te zien... richting de plaats waar de pier moet komen. Koraal in het gebied is internationaal beschermd. Ouders van jongeren met ernstige psychiatrische stoornissen vinden steeds moeilijker een geschikte behandel- of woonplek voor hun kind. Uit de rondgang van Nieuwsuur blijkt dat de wachtlijsten langer worden. Gespecialiseerde instellingen zeggen dat jongeren die uiteindelijk worden opgenomen er ook steeds slechter aan toe zijn. Ouders hebben het gevoel dat ze van het kastje naar de muur worden gestuurd sinds de gemeente de jeugdzorg regelen. Die hebben allemaal hun eigen regels en zorgcontracten. Het bezoek van koning Willem-Alexander in Tilburg heeft zijn 150.000 bezoekers getrokken. De wandeltocht door de stad verliep droog en soms zonnig. Willem-Alexander bedankte de Tilburgers aan het eind van zijn bezoek. Tilburg is het hart van Brabant, zei de koning op zijn 50ste verjaardag.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 You came along. of your life. Didn't know what's real and forget about the people around you. Loneliness made play. Aspen Games, welkom bij deze Koningsdag op uh, eh, ZFM Zandvoort. Bij het eh, programma Alternative FM. Uh, eh, Bob Nonstop deed de afgelopen twee uur, oftewel ZFM in de avond, geen Thomas de Jong. Dat had je dan ook wel begrijpen. En ik, zei de gek, had er toch nog stiekem even eentje ervoor getrapt voor het, voor het acht uur werd. Namelijk Arcadia met de The Flame. vond ik wel heel erg gepast. we begonnen deze, deze Alternative FM op 27 april 2017 eh, met een mooi nummer van Aspen Gams. Het is ook, eh, sterker nog, het is zelfs de single waar ze mee op dit moment eh, het een beetje proberen. nou, een beetje, beetje boel proberen, want Silent Closure is ook alweer dik een aantal weken weer te krijgen. ik kreeg van de week een melding van dat de jongens hem op de welbekende bandcamp hebben gezet. En dus dacht ik, daar gaan we wat mee doen. En eh, dat doen we dan ook. Eh, bovendien eh, zullen ze dit weekend ook te horen zijn in een in-store optreden in Wim's Muziekkelder. Dat kun je vinden in de Korte Heesestraat 5a in Doetinchem. Moet je er wel even wat voor moeite voor doen. Half vier, nee niet morgen, maar zaterdagmiddag, dan vindt dat plaats. En dan kun je er dus terecht. Uh, nou, eh, mensen die een beetje mijn Facebookpagina en anders die van Alternative FM een beetje in de gaten houden... die hebben het al een beetje kunnen zien dat, eh, dat ik wat in moet halen. Want 31 maart eh, was de single release van Aina. die zit hier zo dadelijk nog verstopt in dit programma. Sterker nog, dat zal tussen nu en 15 minuten wel gaan plaatsvinden. En die staat dus op het lijstje. Het is wel erg fijn dat ik dat nog eventjes gauw weet. Maar ja, eh, je kan niet overal oren en ogen van voren en opzij hebben. Dus soms mis je wel eens wat. En dit was er dus zo eentje. Eh, ja, deze heeft ook al een tijdje niet even op de lijst eh, gestaan, op de playlist. Maar nu is hij weer terug. Heeft ook te maken dat het uit Haarlem komt. Net als Aina trouwens. Baptist, je, wie kent ze niet. die jongens hebben een aantal jaren geleden nog de Rob Akda Award weten te winnen nog niet eens als eh, winnend, ja, winnend finalist in een eh, voorronde. Ja, ze, ze hebben niet eens een voorronde gewonnen. Ze zijn er als runner-up altijd doorgekomen. En uiteindelijk kwamen ze, ehm, ja, doordat ze als runner-up in de finale... wisten ze ook gewoon de finale te winnen. Matthijs eh, Koster en Dimitri Opstal, oftewel Dimi voor Intimi. En ze hebben weer, een, uh, iets, ja, ze hebben weer iets opgenomen met eh, de stem van Iris van Dijk. En dit is het resultaat. Het nummer dat heet Stronger. In my dreams I'm a traveler with my city in my heart. And the fears are all behind me. They are gone, we split apart. There's no time, there's no limits. Always night somewhere. In this world you're not alone. We all breathe the same air. It's not about to finish, it's a journey you will choose. When you want it all too fast, there's a chance you're gonna lose. It's not about the time, the time you will arrive. I just want you to feel that you are alive. Lovely day at the riverside. It's still cold right after dawn. Soon enough, it will there's a dark soul on the run. Your life has only just begun. album Birds and Busy People was het eh, dit eh, nummer. Cold Case Scenario van uh, Rogier Pelgrim. Dat, dat album dat heeft hij vorige maand, in maart, heeft hij dat ten doop gehouden. Ik was er als een van de eerste bij. Maar ja, dat krijg je als je aan crowdfunding doet. En dat heeft hij ook gedaan. En dan mag je centjes inleggen. En dan kan je op een gegeven moment in aanmerking komen voor een album. Dus dat heb ik dan ook gedaan. Ik geloof dat het alweer zijn derde is die hij gemaakt heeft. Ehm, maar goed, daar wil ik even vanaf zijn. Nee, een EP en twee albums, zo was het. 2013 eh, had hij, eh, die, eh, had hij een eerste album gemaakt, dus ook alweer vier jaar terug. En dat, dat was Roll the Dice. En daarachter kwam dan deze dus. En die is dus vrij recent. Want dat is dus nog, nou ja, amper. Misschien net een maand uit. En dan kun je dat nog allemaal terug luisteren. Bovendien vind ik Ruggie Pelgrim een behoorlijk geëngageerd liedjeschrijver. En als hij niet weet wat geëngageerd is... dat betekent dus dat je eh, het enigszins kritisch alles benadert... en dat je daar eh, mensen iets mee eh, geeft om over na te denken. En dat is ook bij dit album wel het geval. Daarvoor hoorde je Baptist... Uh, winnaars van de Rob Acta wordt. Uh, uit welk jaar dat is. Ik denk dat het 2015 een beetje geweest is. 2014, 2015 eh, moet het eh, haast eh, wel geweest zijn. En daar waren zij toen ook hier bij ons te gast in dit, dit pand. het was wel een beetje erg wat betreft de decibellen. Want de, de buren aan de overkant hadden toch nog wat problemen. Maar goed, het is allemaal een beetje redelijk goed afgelopen. Nou... Haarlemse muziekcollectief, die, die twee jongens. Nu hadden ze ook de hulp van een zangeres, Iris van Dijk. En als ik eh, dat Haarlem dan noem, dan maak ik een mooi bruggetje naar Aina. Want eh, zij heeft eh, een aantal jaren geleden meegedaan aan Gitaarlim. is ook gewonnen, dat, dat onderdeel. En daarmee kwam ze ook nog in een apart onderdeel nog ergens ten tijde van... ja, geloof het of niet, tijdens Series Request in 2014 ook nog een beetje in beeld in dat opzicht. En eh, ze heeft inmiddels ook nog een, eh, een EP uitgebracht. Dat is al wat, wat een tijdje terug alweer. Eh, maar goed, het is, het is in ieder geval uitgebracht. Ik dacht dat het vorig jaar was. Want het, de tijd gaat zo vlug in, <laughs> dit, dit, dit, gedeelte. De Horizon heet, heet de EP. Maar nu heeft ze een losse single uitgebracht. 31 maart was de dag van de single release. Dus hij is alweer een tijdje uit. Vier weken geleden dus uitgebracht. En nu gaan we hem ook echt eh, draaien. Hier is Aina met eh, Niet Wat Je Gehoopt Hebt. Are you stuck in the sea? was een banner, was dat. Eh, de man die we vorige week ook al eh, hier hebben eh, gedraaid bij ons. En dat maakt het toch altijd wel weer heel erg interessant wat dat er gaat. banner Over Blue is, dat, is het de EP. 27 april is hier verschenen. En dit was een van de nummers die we nog niet hebben gedraaid. Die staat namelijk op dit, uh, dit fraaie werkje. En eh, hoe wij aan Banner zijn gekomen... dat heeft dan ook weer te maken met een aankondiging van Alaska Pollock. Die eh, volgende maand ook nog een nieuwe video in première laten gaan. En daar is deze Banner uitgenodigd om het voorprogramma te verzorgen. Nou, zo snel zijn wij aan dat materiaal van hem gekomen. Ehm, er komt er nog een dame binnenkort langs. voordat ik daar dat is niet Arna die je ervoor hebt eh, gehoord. Niet wat je gehoopt had. Dat is wel haast eh, toepasselijk, eh, zou ik bijna willen zeggen. Maar goed, nee. Uh, de, Arna dat, dat, dat zal ongetwijfeld nog wel een keer gaan gebeuren. Maar dat laten we nu even achterwege. Um, ehm, een van de mensen die gaat komen, 18 mei, is Suzanne Sanders. Vorige week kwamen we ook weer... ergens bij iemand op de pagina terecht. Dat was het bij Danielle van Doorn. Die hebben we ook aantal malen gedraaid eh, met, een, eh, met een aantal nummers eh, van haar. Ehm, een van de laatste nummers die Danielle heeft gedraaid. En dat was ook toch een hele goede zelfs. Against, nee, niet Against the Stream. Leave Me Alone heette dat nummer. Against the Stream hadden we daarvoor nog uitgebreid gedraaid. Maar Danielle tipte haar volgers op een liedje van Suzanne Sanders. En dat, dat hebben wij gevonden. En dat was ook nog nog niet eens zo gek lang eh, was dat eh, online gekomen. Op uh, YouTube heeft zij een videoclip gemaakt. En tenminste, zij heeft de videoclip gemaakt. En uiteindelijk is het, ja, wat dan geworden is Creature in the Night. Ehm, en daar hebben wij dan nu even een versie van, van weten te maken. Want dat, zo werkt dat dan. Je kan op een gegeven moment allerlei handige trucs uithalen. En op 18 mei komt zij dus met een complete band naar de studio. Dat betekent dus akoestisch werk. En dat betekent dus ook voor mijn grote vriend Marcus van Dam weer extra werk. Ja, uh, moet je wel... De, ik, ja, <laughs> Ik, pak expres die andere microfoon. Ja, microfoon 3 dus. Ik, zie, ik <laughs> zie jou... Eh, dus als ik mijn hand uitsteek, zie, jij, zie ik jou naar de schuiven grijpen. Dus dan denk ik, pak dan net even die <laughs> andere. ja, ja. Maar goed. 18 eh, eh, mei. 18 mei. Maar dat, je zegt complete band. Nou ja, complete band. Eh, we zullen de, ongetwijfeld nog de details krijgen. Ik wou zeggen, ik had nog niks gehoord. Nee, maar goed, dat maakt niet uit. nog even voordat we Suzanne Sanders laten horen. Maar er is natuurlijk nog een heel ander groot festival in de maak. En dat is volgende week. Vrijdag. Dus niet komende vrijdag, mei. maar 5 mei. En vergeet ook niet 4 mei. Hè? 4 nee, mei s'avonds, herdenkingsconcert. Nee, Nee, dat, eh, ik geloof dat vorig jaar heeft uh, Sue the uh, eh, dat gedaan. Heeft ze ook, ze heeft ook dingen in gedaan, ja. Heeft daar dingen wat gedaan. Ik weet niet wie dat nu doet. Weet je, dat, dat sla je me dood. Ja, die, komt een beetje... Je overvalt mij een beetje. Horen we dat zo. Maakt niet uit. nu weer terug naar de dame in kwestie. En dat was de reden waarom we het op 18 mei hebben gedaan. Omdat het nog wel een beetje de komende weken nog van onze kant nog een klein, een klein beetje hectiek eh, gaat betekenen. Dus eh, komt zij 18 mei langs. En Suzanne Sanders heet Creature in the Night. Hier is ze dat, eh, dat fraaie werkje van haar. En luister ze en oordeel zelf. petrified. We're smiling and we're talking. I act like I'm just fine. Still, you are around me like a creature in a night. a short time. I can't keep on running from a creature in the night. wasting all those thoughts. Whatever have you done to my heart not so long ago? Scary, all those things we've been doing. Looking at our love go to ruin. We just climb so high just to get so low. Saying, is this all the love that I got when I started? How come you get something I know is half hearted? What about the love that you once gave to my soul? To my soul. To my soul. to my soul. Yeah. Your heart beats like a hammer to my soul. To my soul. when I'm in my room and I can't sleep, I sit alone and pray that will come my way. And I know that someday you'll be passing by. I think about myself and I start to cry. Saying, Is this all the love that I got when I started? How come you give something I know is half hearted? What about the love that you once gave to my soul? To my soul. To my soul. Your heart beats like a hammer to my soul. To my soul. soul, to my soul, yeah. Your heart beats like a hammer to my soul, to my soul, to my soul. Your heart beats like a hammer to my soul. blijft bezig, deze Row Half Height van Holst. Too My Soul heet eh, zijn nieuwste werk. Vorige week eh, is hij uitgekomen en eh, nu hebben we hem al... ja, vorige week hebben we hem ook gedraaid. En ja, dit is de tweede week dat hij erin zit, zowaar. Goed, ehm, daarvoor hoorden we Suzanne Sanders. Creature in Night, zij komt 18 mei bij ons langs... Eh, en dan komt ze hier een eh, akoestische set eh, spelen. Ehm, ik had begrepen in ieder geval wat, hoe dat verhaal van Bevrijdingspop verder gaat uitzien. Dat gaan we zo direct nog een keer doen. Maar dan eventjes een beetje goed in grondig voorbereid in dat opzicht. Dus dat, dat, dat dadelijk. Maar we gaan nu eerst naar iets toe waar ook al de aftel, het aftellen al van begonnen is... Namelijk het album van Hardfire Home. 17 mei komt hij uit. Eh, tenminste, 17 nou, mei, dat, dat is iets eerder. Eh, want 17 eh, dagen plus, dat is 27 april plus 17, ik denk 14 mei zo'n beetje, die kant uit. Dan komt dat, dat album uit. dat is een album van Nax. En wie is Nax? Nou, Nax, daar schuilt Xander, Xander Stok achter... En hij heeft uh, ja, deel uitgemaakt van The New Shining. Een, eh, een eh, ja, een redelijke bekende band die, die nog het aardige geschopt heeft. bovendien is ehm, de radiohit Can't Make Up My Mind misschien wel een hele bekende. En hij is nu op het solo pad gegaan. Eh, komt uit Rotterdam, blijkt ook wel, want eh, ik zie een aantal bekende namen eh, van daarbij staan, zoals Nick Schuit van de Cosmic Carnival en Colin Hoeven. Nou, die komt niet uit Rotterdam, maar meer uit Nijmegen, maar heeft een Rotterdamse link. Dus, dus sowieso is dat wel een beetje de richting waar we zitten. Sing Me Your Song is een, ja, een de debuutsingle van, van zijn uh, solo-activiteiten. En dat is 24 april is die, eh, is die uitgekomen. Dat is afgelopen maandag geweest. Uh, dat, dat, is dus afgelopen week. Eh, dan denk je al van het is een week geleden kreeg ik een melding van hem. Uh, nee, het is maandag. Dus oké, nou heb ik weer dat even netjes aangepast. Want zo werkt dat dan. Want ja, je moet natuurlijk wel eh, het allemaal netjes zetten. Maar dat vormt dus een onderdeel, deze Sing Me A Song. Dat nummer wat je zo dadelijk gaat horen. Van een album wat later in mei dus gaat verschijnen. Ik denk dat het ergens rond de tweede week van mei zal gaan worden. Dat hij ja, verkrijgbaar is via de gebruikelijke streamkanalen. Maar ook gewoon via een eh, kanaal eh, zoals iTunes of misschien wel de Bandcamp. Je weet het maar nooit, want je moet natuurlijk wel reclame maken voor meerdere platforms. Want anders krijgen we het commissariaat van de media aan de nek. Heb ik nu genoeg eh, gekletst daarover, gaan we nu luisteren naar dat nummer van Nax. En dat nummer dat heet Sing Me A Song. Too many nights of talking to the darkness. I have tried to feel my way into light, learning to swim in a sea of emotions. I can't decide with all that's weighing on my mind. Sing me a song, sing me a song, my love. Sing me a song better days in love. Oh, I know you say I worry too much. I'm burning up. I need a cool and until our feet. dat was nog eh, iets eh, waar je nog eh, de rillingen van, van kon krijgen, van dit nummer. Staat op het album Itch van Kit Harlequin. En de naam die het uitvoerde was Marcella Bovio. Nummer dat heette Hound. En wie zit daar ook alweer achter? Dat is Julian Grouten. Een Amsterdammer die het verder in Rotterdam is gaan doen. En uiteindelijk heeft hij daar eh, toch wel de, de nodige, ja, min of meer het eh, voor elkaar eh, weten te krijgen. Bovendien heeft hij ook, geloof ik, in After, ja, hoe noem je dat? afterconcert, het, het afterprogramma, het naprogramma. Jezus, wat is dat toch eigenlijk een knuddenwoord eerlijk gezegd. het aftershow? Nou weet ik het weer. Ach ja, ja, of de afterparty, hè? Afterparty, zoiets. Ja, nou, goed in ieder geval. <laughs> het, was, het was me wel wat. Um, bevrijdingspop. Marcus kondigde het net al aan. Eh, wat, er, eh, wat, er al, eh, wat er al te doen was. Ehm, dit is dan het, het, het echte werk op 4 mei. want dan ben jij daar dus ook al. ja Wat, ga je, wat ga je dan doen op die 4 mei? Foto's maken? Fotograferen, ja. Eh, en je oor te luisteren leggen van eh, misschien dat er nog mensen zijn die deze kant op zouden kunnen komen. Ja, dat weet je toch maar nooit natuurlijk. Hè? Ik denk niet dat we die gaan vinden op het herdenkingsconcert. Maar, nee, maar ja. Dat eh, zal meer een dag later dan. 5 mei natuurlijk op het, uh, hoe heet het kleine Plein van de Vrijheid. Ja, Plein van de Vrijheid. Ja, daar, staan vaak wel bandjes die hier uh, ook prima thuis zouden kunnen horen. Dat geloof ik ook wel. Het hoofdpodium, dan hoeven we het niet te proberen. Want daar staan toch al grotere namen. even over 4 mei, want dat wordt gedaan door het Kermer Jeugdorkest. Die staan op het hoofdpodium dan van Bevrijdingspop en Jorik van Noorden. Die zal eh, daar ook aanwezig zijn. Vorig jaar was het eh, Suus de Groot van Sue the Night. Die dat eh, gedaan heeft. En nu dus Jorik van Noorden. we kennen Jorik nog van The Hype. Ook een van de bands die ooit heeft meegedaan aan Drop Akda wordt. Dat was nog voordat wij ooit zijn ingestapt. In, ik ga dan ergens uit in het eerste helft van, van het vorige decennium. tussen 2000 en 2010 hebben we het dan over. Want ja, eh, de Rob woord is ook eh, lang bezig. En de beste sopraan. nu 22 jaar of zo. Ja, dat is het 22e seizoen. Ja, dat bedoel ik dus. Eh, Charlotte Riedijk, dat wordt Nederlands beste sopraan genoemd. die zal dan daar ook aanwezig zijn. En het concert moet de muzikale verbinding leggen tussen het herdenken op 4 mei en het vieren van de vrijheid op 5 mei. Dus dat is een beetje het hele verhaal wat daarachter steekt. Correct. En ehm, dit eh, is dan eh, nu weer eventjes eh, muziek wat wij weer even draaien. Corvin Sylvester, die, had, die was bezig geweest in een eigen studio. en een van de nummers die hij heeft opgenomen is deze, Mr. Moonshine. Spend another dime and leave that woman's love. Drinking from the bottle, one shot at a time. So slow and unforgiving, she turns water into wine. this. Well, I might have just become the man that she had feared. I said it's time for me to leave. You know, I need to get things clear. Uh, please know I love your mama, and there is no need for fear. Mr. Moonshine, come over here. Uh, please whisper in my ear and tell me stories of good and bad. Mr. Moonshine, please fill my head. Well, maybe I'm a sinner, and it might be strange to you, but Lord, I swear care about everything you do. If I were you, I'd stay away when I get back in town. Before things get ugly, oh my lord, I swear I'll hunt you down. Mr. Moonshine, come over here. Please whisper in my ear. Tell me Mr. Moonshine, please fill my head. Eh, zag er een beetje kwaad uit eh, voor eh, de drummer van de, van de dames van Dakota. Annemarie van de Born. Want die had een, een drumonderdeeltje wat kaduk was. En een S PDSX eh, was het. En eh, ja, eh, ze heeft toen een oproepje geplaatst. En vond het zo sneu dat ik het maar even geplaatst had. En toen dacht ik van, ach, het is ook de verjaardag geweest. Dus ik denk, ach, waarom ook niet een plaatje van Dakota. Een nummer van Dakota. Leave Me Out heette dat nummer. Daarvoor hoorde je Corvin Sylvester met Mr. Moonshine. betekent dat we alweer bijna aan het eind van dit fijne uur zijn gekomen. En Dan betekent dat we er nog eentje hebben klaarstaan. En eh, dat is ook een, eh, een wereldreiziger eh, geweest wat dat betreft. heel veel steden aangedaan. En nu heeft ze een nummer gemaakt. En dat is een lofzang op een stad. En terwijl ze ook in een andere Europese stad actief is geweest. Namelijk in Kopenhagen. En dat heeft ze niet alleen gedaan. een van de, de mensen die, die ze mee had genomen toen zij hier bij ons was... Eh, was Joost, Joost Wesseling. Die eh, deed eh, de drums, maar dat was heel erg speciaal opgericht. ze heette toen nog Southbound, maar tegenwoordig doet Rufaida het onder haar eigen naam. En de lofzang die ze maakt, nou dat moet Marcus van Dam zeker wel aanspreken, want het is een Duitse stad, namelijk Berlijn.